Uur. Lot met het NOS Journaal. Slachtoffers van seksuele politie, dat zegt het Openbaar Ministerie in een reactie op de MeToo-beschuldigingen. Het is voor het eerst dat justitie zich hierover uitlaat. Omdat het in zedenzaken moeilijk is om bewijs rond te krijgen, is het onderzoek volgens het OM gebaat bij een snel verloop. Premier Rutte wil niet openbaar maken met welke bedrijven hij heeft gesproken over de afschaffing van de dividendbelasting. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Hij erkent wel dat hij met meerdere bedrijven heeft gesproken, maar hij vindt dat ze moeten kunnen rekenen op de vertrouwelijkheid van die gesprekken. Rutte staat nog steeds achter de keuze om de dividendbelasting in 2019 af te schaffen. Volgende week moet hij zich verantwoorden in een Kamerdebat. De overheid moet farmaceutische bedrijven die te veel vragen voor hun medicijnen harder aanpakken. Dat vindt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Het adviesorgaan van de regering vindt dat de overheid vaker dwangmiddelen moet inzetten zodra een bedrijf niet tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs wil leveren. Zo kan de regering dwanglicenties verlenen, waardoor ook andere bedrijven de medicijnen mogen maken. De Casa abortusklinieken zijn failliet verklaard, dat meldt de curator. De laatste tijd was er een hoop te doen over de klinieken. Verzekeraars zouden met valse declaraties voor zeker 9 miljoen euro zijn opgelicht. Volgens journalisten van Follow the Money zijn de klinieken failliet verklaard... omdat ze de miljoenenclaims niet kunnen opvangen. De klinieken blijven de komende weken nog wel open. Ook alle geplande abortussen gaan door. Het weer dan nog. Het is overwegend bewolkt. In het noordwesten kan het licht gaan regenen. Morgen begint de dag met regen. In de middag klaart het wat op. Het wordt 10 tot 12 graden. Dit ZFM. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De meeste vertraging in de Randstad is er op de A4 Amsterdam-Den Haag... tussen Schiphol en Roelof Arensveen... en aansluiten tussen Roelof Arensveen en Leidsendam. Verder op de A12 Arnhem richting Den Haag... een kwartier vertraging tussen Bunnik en Nieuwegein... Richting Gorkum vanuit Rotterdam op de A15. Een half uur tussen en Ridderkerk en Stiedrecht oost Zo'n 20 minuten vertraging richting Gouda op de A20 tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht.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 En om half zes het weer voor het komend weekend. En om kwart voor zes het bioscoopprogramma van de week van Circus Zandvoort. Maar natuurlijk ook heerlijke muziek en nog nieuws uit onze fantastische gemeente Zandvoort. Ja, ik moet het vandaag alleen doen. Dus ik mag dan ook beginnen en ik mag ook de muziek uitzoeken. Maar wel uit de lijst van Ronald. En daar begin ik mee. I'd like to teach the world to sing. en de New Seekers. Ik denk, waar, waar kan ik dat liedje toch van? Maar ik snap het alweer. Het is die reclame. Juist, Coca-Cola. Maar één ding niet vergeten. You got a friend. When you're down and trouble And you need a helping hand nothing. nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your dark just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running.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 Na de realisatie van de natuurbrug Duinpoort wordt de oorspronkelijke verkeerssituatie hersteld en verdwijnt de omleiding. thousand ways ik heb... Uh, dan moeten we hem helaas moesten hem onderbreken. want dan wordt, hebben, komen we in de problemen met de tijd. En ik heb de gouden ouwe van de week heb ik gekozen... Eh, For Your Love. En dat is een liedje geschreven eh, door Graham Goodman. Later bekend door 10cc. Het verscheen in februari 1965 als single... van de Britse popgroep The Yardbirds... en was voor het eerst een grote succes voor deze groep. Toen Graham Goldman het nummer schreef... werkte hij overdag in een kledingzaak... en speelde hij s'avonds in een semi-professional band The Mockingbirds. Hij schreef het dan ook voor deze groep, maar de plaatmaatschappij vond dat onder dit contract stond, zag het niet erin. De manager van de Mockingbirds probeerde, de handen, probeerde die in de handen van de Beatles te spelen... maar in plaats van daar kwam hij in de handen van de Yardbirds... die toen in dezelfde show optraden. Een van de leden van de groep, van de Yardbirds... die vond het niet zo'n best, best nummer eigenlijk... en dat was een hele bekende later, dat was Eric Clapton. En, maar die was niet gelukkig met de overstap van de groep... want het de groep die ging eh, van de eh, eh, rhythm and blues op commerciële popmuziek. En dat vond hij niet, niet echt best. Twee maanden later na het uitkomen van de For Your Love... stapte hij over naar John Mayall's Bluesbreakers. En ik heb voor u heb ik de, de Yardbirds met For Your Love.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 Sinterklaas heeft beloofd met een heleboel pieten en snoepgoed naar Zandvoort te komen... en natuurlijk ontbreekt ook het paard Amigo niet. Americo. Ik zet dat ik het goed uitspreken. De lokale burgemeester zal de Sint op ongeveer kwart voor één welkom heten op het bordes van het raadhuis. Hierna zal Sint Sinterklaas en zijn Pieter door het dorp richting de Korver Sporthal gaan... waar, zo, waar zoals elk jaar het geweldige Pieter-spektakel zal plaatsvinden. De kaartverkoop van dit spektakel zal starten vanaf zondag 4 november... dus het is nu al aan de gang. Dit jaar zullen er weer 300 kaartjes verkocht worden... maar wees er snel bij, want op is op. Kom je ook naar ons toe? De Pieten hebben verklapt dat ze een lekkere pepernoten meenemen. En uiteraard mogen de kinderen weer met Sinterklaas op de foto. Tot 19 november dus. En het programma intocht van Sinterklaas in 2017, dus dit jaar... is om 12 uur is de aankomst van Sinterklaas op het strand. Om kwart voor één aankomst Sinterklaas op het raadhuis. Om vijf voor één Sinterklaas op paard, rondje dorp. Zou het ook zoiets zijn als rondje dorp. Eh, culinair, <laughs> maar goed, dus het maakt niet uit. 1435 Sinterklaas spektakel, open deur. En 1445 begint Sinterklaas, begint het Sinterklaas spektakel. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on.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 So just imagine. Nothing I can say but you when you dance, dance, dance. I feel good creeping up on you, so just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. It ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop. drops. Ooh, I can't take my eyes above it. Moving so phenomenally. No more like the way we rock it. So don't stop under the lights whenever. senso que rustig, met wolkenvelden en nevel. Maar geleidelijk brak zo nu en dan toch nog even de zon door. Het was verder droog en de temperatuur liep op naar 9 tot 11 graden. Later vanmiddag en vanavond passeert een zwak storing. Vanuit het noordwesten wordt het geheel bewolkt... en gaat het af en toe licht regenen of motregenen. De westelijke wind waait matig, 3 tot 4 boven. En vanaf vrijdag breekt een wisselvallige periode aan... met dagelijks enkele buien. Zondag wordt het behoorlijk koud. just won't let go. Day after day, I'm still holding on, even though you're gone. T-R-M-O. Wasn't I good to you? I did all that I could do to make you want to be here with me. I thought you loved me. I can't. Jazz in Zandvoort. 12 november, aanvang om half drie en tot half vijf. En dan is er Jazz in Zandvoort in eh, Theater de Krocht. En wel de volgende. Gert Wantenaar, accordeon. Jane Louis van Dam, piano. Jan Brouwer, gitaar. Adrian Holvoot, Holovati, ook op gitaar. En Erik Timmermans op contrabas. Reserveren kan door te bellen naar 023 531 0631 of via de website www.jazzinzandvoort.nl. Jazz in Zandvoort is een initiatief van bassist Erik Timmermans en hij startte in november 2002. Zowel bij het publiek als bij de muzici is er een grote behoefte aan een locatie waar de muziek op de eerste plaats komt. Theater de Krocht beschikt over een vleugel biedt ruimte aan maximaal 200 bezoekers... en is een ideale locatie voor het organiseren van jazzconcerten.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 Dikkertje Dap, zaterdag, zondag en woensdag om half twee. Dummy de Mummy en de Tom van toet. Dat is ook zaterdag, zondag. En woensdag om half vier. En Borg versus McEnroe. Vrijdag en zaterdag om 7 uur. Home Again. En dat is donderdag, zondag, maandag en dinsdag om 8 uur. En nog een keer Home Again. En dat is vrijdag op zaterdag om half tien. En Tulipani woensdag 15 november om half acht. De kassa is 30 minuten voor aanvang van de voorstelling open. Verwacht Zellavi op 16 november en Sinterklaas en het Gouden Hoefijzer op 16 november. Locatie is Circus Zandvoort, Gasthuisplein nummer 5. En de website is www.circuszandvoort.nl. it's time to win back. Information. Information. Information. Ja, ik heb, eh, de Joy is het dier van de week. We gaan het dier van de week gaan we deze week er even bij halen. En deze week is Joy het dier van de week van het dierentehuis Kennemerland. Zij is een lieve, aanhankelijke, speelse, gesteriliseerde poes van vijf jaar. Joy is afgestaan omdat ze soms onzinnelijk in was in huis. Helaas is er nooit urineonderzoek gedaan van haar. Zo kan het zijn dat de mensen misschien niet weten dat Joy gewoon pijn bij het plassen heeft. Bij onderzoek blijkt dat Joy vol met gruis heeft gezeten. Nu staat de poeter speciaal op een speciaal voer en is er tot nu toe een vrijwilligers van het asiel netjes en zindelijk. Joy is een dame die gewend is om naar huis, naar buiten te gaan. Tegen andere katten is de, in de opgang is ze niet aardig. Maar een hond is er wel aan gewend. Wil u meer weten welke andere katten, honden en konijnen in het asiel zitten?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 U luistert op het moment naar... U luistert naar het leukste radiostation van Nederland. Juist, en dat moet u nooit vergeten. Ik wens u een hele prettige avond en graag tot morgen. Morgen ben ik er weer en dan hoop ik dat we helemaal compleet zijn weer. En eh, morgen om vijf uur zijn we natuurlijk weer Hans met zijn vrienden in de middag. Ik wens u een hele prettige avond en graag tot morgen. skies, hello blue. There's nothing can hold me when I hold you. You're so right, you can't be wrong. Rocking and rolling. Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums, ready to race to you. These days around, free. These days around, Share them with me.